uitziet. Zij verzorgen maatwerk, van kleine opfrisbeurt tot het compleet showroomstaat opleveren van uw voertuig. De uitblinker in Waalwijk, als het echt schoon moet zijn. Van Andelstraat 13 in Waalwijk. Of kijk op deuitblinker.nl. Mark van den Hoek, Langstraat FM. Oh, how are you? En jawel, hallo. long time. Dat zegt eh, Howard Johnson. Excuse me. Als welkomstwoord natuurlijk. Vijf over vijf, precies. Nigel Pelders, bedankt. En dit is de show met Gordon of Funk, Disco en Soul. Would you like to go out and catch a bit of fresh air? Dit is Langstraat FM. My place is right over here. Funk night. I like it. Baby, baby. be serious, please. Johnson en Nies komt in 1985. Langs hadden we een Funk Night tot 7 uur vanavond. En dit is Prime Time. Love Talk. Time en Love Talk. Bijna kwart over vijf, dit is een eh, souvenir. Linda Williams, City Living, komt uit 1979. En dan oude Rick James, Below the Funk. Funky bij Langstraat FM tot 7 uur vanavond. and funky. Mama Ray, me opened up was racket with three kids and no father. She said she couldn't hack it. On the east side, where I started singing, on the corners hanging, out with all the hula. That's the joint. Now the love that I find in the stripter. Stripter crying pity. Ain't no love for brothers. Pass the joint. Pass the joint. I think I wanna talk about the place I was born was torn. I said, Pastor Joyce, give me one more hit. I ain't finished with it. I got some more to say. Now the players hanging around the main strip, acting like they own the trip. If they had my cash, they could be hip. Strange, the gossip is so tragic. They call me a faggot, and me and all my women laugh at it. Love, I got my good friends there that really keep me dancing, keep me really laughing. In the country, me, my dog, and horses, hanging out with my family, talking about Stone City. Say, Pastor, I think I want to talk about the place I was born. I was torn. Say, Pastor Johnny, I need me one more hit. I ain't finished with it. I got some more to say. Need to talk so that I was born wish they wouldn't be so torn. I wanna talk. Sure that I was bred. I need to talk. But sure that that has led me to my fame. I was born a city thing, call Buffalo. Zero degrees below. It's too damn cold and funky. I think I wanna talk about it. Pass the joint. Info and Hits. Podcast. Tell Me. Je kent hem wel van eh, Mama Used to Say uit 1982. Dit komt in 1985. langs FM, Funk Night. Tot 7 uur. Het eerste uur hoor je dadelijk nog O'Brien, Level 42. Sherelle, Silvers, Brenda Lee Eager. Kevin Tony met een souvenir. En Gin, Open Your Door uit de playlist. En dit is Carol Sinet, ook uit de playlist. Hier is Cyanide Love. Oh. In Together. Souvenir 1984 was dat. Hier dat hadden een Funk En Deze heren komen uit Groot-Brittannië. Niemand minder dan Level 42. Yes, True Believers uit de playlist. Hij komt uit 1983. Het is bijna vijf over half zes, precies. a box The door, the Bauhaus locked. I'm wrestling with a new ideal. I'm working out the way I feel. I just came back from culture bug, where I tried to learn the painted word. People that were so convinced kept me thinking ever since. Teacher said, no side to side, look straight ahead. Cause if you want true confidence, you best forget your common sense. find yourself a point of view. And if you need some help to choose, just dance a dance named after me believe that you will see. my ways for a man. And if he wants me, he must make the first move. is Oh no, not again. No, wait a minute, listen, just listen. Man, you know me. I ain't gonna let no girl get the best of me, but she's literally out of this world. What? You mean she's like E.T.? On the contrary, she's 10 plus 10 plus 10. Body, face, and mind. She's got it all together. Well, what's the problem? Uh, she's too slippery. <laughs> like I said, what's the problem? I don't know if I'm running her or she's running me. Can't control it. I mean, she's here one minute and gone the next. She's got this certain power. Power? Yeah, well, Foster, look, I better be getting on out of here. Look, man, I'm serious. know, listen, this girl's taking me out, alright? Alright, I'm sorry, man, but hurry up. Well, the first time it happened, we were at this mall. I go get her something to eat and come back and she's talking to this guy. I figure it ain't no thing, but my arm is getting kinda tired from all this food, and they're acting like I'm not even there. So I pull it to the side, reestablish my ground, you know, the whole bit. Well, I guess I kind of overdid it. What exactly did you do? Nou ja, dat eh, verhaal duurt nog wel even. Geweldige praat trouwens. Silvers en Boomerang was dat. Nou, voor het geval je het nog niet, mag, uh, nog niet weet... en voor het geval dit programma ooit een historisch document wordt... kan heel makkelijk, want het uh, wordt nogal wat gepodcast. Vier keer of zo. Het is vandaag Zaterdag 23 januari 2021, 2021. De eerste dag van de avondklok. En die gaat over eh, een paar uurtjes in. all this mess. Souvenir, souvenir 1982 schrijven we. Dat was Red Tape. Open your door. Nou, vooruit dan. Onze deuren openen dadelijk weer na het nieuws van 6 uur. Voor deel 2. Van de Fun Night. Tot dadelijk, hè. Every time that I see you, oh, you know what I want to do. I wanna squeeze you, tease you, never let you go. Girl, you make me lose total control. So please give me a chance, cause I Oh. belong. Cause I want you, need you, let me take you home to a place that's very nice and warm. You can see it in my eyes, true love you can't deny. So please stop trying to hide. I'll treat you right every day and every night. I would hug you from head to toe. I wanna squeeze you. So baby, please open your door. door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair regiobank. Benders Adviesgroep, Stationsstraat 113 in Waalwijk. Zet de tijd op 6 uur. Langstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. nieuws. Op de online campagnebijeenkomst van het CDA in Eindhoven heeft de nieuwe leider Wopke Hoekstra hard uitgehaald naar coalitiegenoot VVD. Hij vindt dat de huidige politiek geen richting geeft en een visie mist, wat volgens Hoekstra de schuld is van de liberalen van premier Mark Rutte. In het huidige kabinet is Hoekstra vier jaar minister van Financiën. Hij wil het roer omgooien omdat de VVD volgens hem geen verandering brengt. Die partij staat nu volgens Hoekstra voor tien jaar gebroken beloftes. Het RIVM meldt vandaag bijna 5500 nieuwe coronabesmettingen. Dat zijn er bijna 300 minder dan gisteren, maar voor de vierde dag op rij meer dan het laatste weekgemiddelde van 5340. Het afgelopen etmaal werden er net als gisteren 89 coronadoden geteld. In de ziekenhuizen liggen nu 52 COVID-19 patiënten minder dan gisteren, in totaal 2306. Op de IC's zijn dat er net als gisteren ruim 670. Het aantal besmette verpleeghuizen met corona is de afgelopen weken gedaald van 830 naar 750. In verschillende steden in Rusland zijn bij demonstraties voor de vrijlating van oppositieleider Alexei Navalny ruim 1600 mensen opgepakt. Daaronder zijn zijn echtgenote en zijn naaste collega Ljubov Sobol. In de hoofdstad Moskou demonstreerden alleen al ruim 10.000 mensen. Op het Museumplein in Amsterdam stonden tientallen actievoerders voor het pand waarin de handelsvereniging van de Russische Federatie zit. Zelf kreeg Navalny maandag 30 dagen cel na een omstreden spoedrechtszaak. En tijdens zijn eerste persconferentie heeft Amerikaanse president Biden gezegd dat volgende maand het aantal coronadoden in de VS het half miljoen zal passeren. Volgens het hoofd van het coronacrisisteam is de situatie in de VS nog zorgelijker dan gedacht. Zo is er een tekort aan grondstoffen voor het maken van vaccins. En daarom wordt er een noodwet uit 1950 in werking gesteld om noodzakelijke vaccinonderdelen te verkrijgen. Die worden dan gemaakt door alle Amerikaanse bedrijven die dat kunnen. Het weer bewolkt bij een matige zuidwestenwind. Vannacht vanuit het westen regen die landinwaarts overgaat in sneeuw. Bij iets onder nul wordt het plaatselijk glad. Morgen wordt het wisselend bewolkt met zon en s'avonds is er dan winterse neerslag bij een graad of 4. Tot zover het radio nieuws ik bedoel echt schoon moet zijn? Bezoek de particuliere en zakelijke bereider De Uitblinker in Waalwijk. Zij zorgen ervoor dat uw auto, boot, camper, caravan, oldtimer, leasewagen, bedrijfsauto of vrachtwagen er weer als nieuw uitziet. Zij verzorgen maatwerk, van kleine opfrisbeurt tot het compleet showroomstaat opleveren van uw voertuig. De Uitblinker in Waalwijk. Als het echt schoon moet zijn. Van Andelstraat 13 in Waalwijk. Of kijk op deuitblinker.nl. Funky. Funknight. deel 2 daarvan. Van langs hadden we een fun Night dus. Met nu Rockwell, Souvenir 86. of my mind. so long. en wide Shot was dat. Eh, Maxi van 8 minuten lang, die we helaas niet helemaal kunnen draaien. Vanwege eh, wat centrijd tekort. <laughs> maar het mooiste deel hebben we daarvan gehad. En dit moet ook kunnen. Jackie Graham. From now on is dit. I a my head and turn langs hadden we een Funk Night tot 7 uur vanavond met dadelijk nog War, Conor Abrams, Wendy Hall, Conway Brothers met Raise the Roof, dat is een souvenir, New Horizons, Smokey Robinson en Gary's Gang. En dit is een Maxino Steven Kahn Co. Got to have your loving. Komt in 1982 vanaf de gelijknamige LP. Ja, I know, I know, I know, I know. Met You've Got The Power daarop. Misschien wel het bekendste nummer van het, van het album. Ja, I know, I'm not, I know, I know, I know. Funk Night. Tot 7 uur is Conor Abrams. I'm Not Gonna Let You. Souvenir 86. hier bij er een Funk Night bij De Funky. Dat was Slow Starter. Souvenir nu van de Conway Brothers. Komt in 1985, Raise the Roof. Young man. Uh, young man. Are you really gonna raise the roof? komt uit de playlist van Langs Rem Funk Night. 8 voor 7. Dadelijk, als het goed is, Peter Sterrenburg. Om 8 uur hebben we de voetbalwedstrijd RKC PSV. En om 9 uur hebben we de, ja, de lockdown. De avondklok. Maar ik denk dat Peter daar zijn papieren voor heeft gekregen. Dus hij mag later opblijven dan ik souvenir nu van uh, eh, Carrie's Gang. 1983, hier is Making Music. Making Music. En over Making Music gesproken, Peter Sterrenburg is al binnen en die hoor je dadelijk na 7 uur. En om 8 uur hoor je de wedstrijd RKC-PSV bij hem. Wat mij betreft tot de volgende week. We gaan eruit met Smokey Robinson. And I Don't Love You heet dit nummer. Doei!